Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionair kabinet wil dat er een einde komt aan huis-aan-huisverkopers en telemarketing. Dat je wordt gebeld met allerlei aanbiedingen voor loterijen of een nieuw energiecontract. Deze vrouw vindt het ook hartstikke irritant. Ik wil liever zelf kiezen wat ik ga kopen of niet en mensen dringen zo aan. En dan moet je heel onaardig zijn en dat wil ik liever niet. Ja, dat aandringen dat is inderdaad vervelend, vindt de demissionair minister. En dat moet dus veranderen. Ik vind dat eh, consumenten bedenktijd moeten hebben. Bijvoorbeeld bij deurverkoop, dat ze niet onder druk worden gezet om een ja of nee te zeggen. Maar dat is niet genoeg blijkt. Dus ik wil eigenlijk bijvoorbeeld voor energiecontracten, wat een ingewikkeld product is, eh, dat je dat zou moeten kunnen verbieden als eh, lidstaat. Ja, verbieden kan nu niet door EU-regels. En het kabinet wil dus dat er een uitzondering op komt. Bij een verkeersongeluk bij Zierikzee in Zeeland zijn vijf mensen gewond geraakt. Meerdere auto's botsten op elkaar. De brandweer moest mensen eruit halen. Zij zaten bekneld in de auto's. Er steeds meer gemeenten verbieden reclames voor vlees, vliegreizen en zuivel... in bijvoorbeeld bushokjes of op reclameborden. Onder meer in Amsterdam, Haarlem en Zwolle zijn ze bezig met zo'n verbod... vanwege de impact van die producten op het klimaat. Deze jongens in Utrecht vinden het een beetje overdreven. Ik zou niet weten waarom niet. Mensen eigen keuze is of ze er wat mee doen of niet als ze zo'n reclame zien. Niet dat de gemeente daarbij eh, zich erin hoeft te mengen. Ja, dat vind ik echt onzin van de gemeente. Omdat gewoon, ja, vrije mening, dus je mag gewoon adverteren wat je wilt, toch? De reclamewereld vindt het verwarrend dat de gemeentes het lokaal aanpakken. Zij zien liever landelijke regels. En Ajax heeft behoorlijk gestund in de Champions League. De Amsterdamse vrouwen wonnen gisteravond met 2-0 van een van de grote namen in het toernooi, Paris Saint-Germain. Goals werden gemaakt door Spitsen en Hoekstra. Zij hadden een topavond. Ik heb nog nooit in de Johan Cruijff eh, Arena gespeeld op clubniveau in de Champions League. En dan voor je club. Ja, dit is heel bijzonder. Hij ging erin en ik dacht, ja, zo snel mogelijk het publiek. Want hoe geweldig is dat? De sfeer was zo goed en het was echt eh, een fantastische avond. Hoe mooi is dit in de Arena? 2-0 winnen voor Paris Saint-Germain. volgende week dan speelt Ajax tegen AS Roma. En het weer nog. In het noorden droog en best wat zon. In het zuiden grijs met buien. Later dan trekt het overal dicht en gaat het ook in het midden van het land een tijdje regenen. Het wordt vandaag een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De drukte van de ochtendspits neemt geleidelijk aan wat af. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat nog file tussen Muiden en knooppunt Eemnes. 14 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Vinkveen en knooppunt Amstel 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A22 Beverwijk richting Velzen. Bij knooppunt Eemuiden 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 vanuit Almere Tussen Eemnes en Knopend ehm, en Utrecht-Noord. 11 kilometer file met daar een kwartier onthoud. A44 naar Amsterdam tussen Leiden en Kaagdorp. 9 kilometer file met daar ruim een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 My tears get in the way, and I need you back to stay. find the words to make it right. All I want is just the way it used to be. With you here close to me, and I've got to make you see. music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. I'm find that Nike shoes To keep myself tethered to the days I tried to lose My mama said to slow down, you must make your own shoes Stop dancing to the music, I've got readers in a happy mood Keep my groove on Music, jungle, watching a fake betrayal Caught up in the conflict between his brain and his tail And if time's elimination, then we got nothing to lose Please repeat the message, it's the music that we choose Keep them on It's the